Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Koenders vindt dat Nederland en de wereld de afgelopen tijd zijn veranderd. Hij zei dat hij de zorgen van veel Nederlanders deelt over wat hij noemt de conflicten aan de rand van Europa, over extremisme en over mensenrechten. Scheidend minister Timmermans heeft zijn portefeuille aan Koenders overgedragen. Koenders werd vanochtend door de koning beëdigd. De nieuwe minister heeft volgende week al allerlei ontmoetingen, onder meer met de secretaris-generaal van de NAVO en met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland. In Milaan hebben de presidenten Poetin en Poroshenko met elkaar gesproken over de Oekraïne-crisis. Het gesprek werd geleid door de Italiaanse premier Renzi en ook bondskanselier Merkel, president Hollande, premier Cameron en EU-commissievoorzitter Barroso waren erbij. Poetin noemde het overleg na afloop goed en positief, maar een doorbraak is er niet. Poroshenko was niet optimistisch. Hij zei na afloop tegen de bondskanselier van Oostenrijk dat hij niet zo hoopvol is. Later vandaag zullen de leiders elkaar nog een keer ontmoeten. Staalproducent Netstal uit Alblasserdam is failliet. Woensdag vroeg het bedrijf uitstel van betaling. Gisteren is het faillissement uitgesproken. Het bedrijf kampt al sinds 2009 met verliezen, onder meer door hoge inkoopprijzen en weinig vraag naar staal in de machinebouw en de mijnbouw. Netstaal heeft 280 man personeel en een jaaromzet van bijna 100 miljoen euro. Netstaal hoopt in afgeslankte vorm een doorstart te kunnen maken. Atlete Daphne Schippers is een van de drie genomineerden voor de titel Beste Atlete van de Wereld. Schippers won dit jaar onder meer goud op de Europese kampioenschappen op de 100 en 200 meter. Deze maand werd ze al uitgeroepen tot Beste Europese Atlete van het jaar. Eind november wordt de winnaar bekend. Dan nog het weer. Het is zonnig, maar ook een bui is mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Morgen zonnig, droog en bij een matige zuidenwind wordt het 20 graden in het noorden en 23 in Limburg.